Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. De Nationale Recherche heeft in een groot onderzoek naar afpersing en witwassen 10 mensen aangehouden. 250 rechercheurs doorzochten ruim 20 woningen en bedrijven. Daarbij zijn veel kostbare spullen in beslag genomen, zoals huizen, auto's, sieraden en antiek. Onder de gearresteerden zijn de prominente Hells Angel Harry S. en de man met wie crimineel Stanley Hillis een afspraak had op de plaats waar de laatste werd geliquideerd. Het OM eist tegen de voorzitter van pedofiele vereniging Martijn vier jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Hij wordt ervan verdacht dat hij een grote hoeveelheid kinderporno in bezit had. Het OM eist ook een proeftijd van vijf jaar, waarin de computer van de man regelmatig wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van verboden materiaal. Aspergeteelster José Jansen moet twee jaar de cel in voor uitbuiting van haar buitenlandse werknemers. Ze kreeg van de rechtbank in Den Bosch ook zes maanden voorwaardelijk. De buitenlandse werknemers kregen slecht te eten, hun huisvesting was smerig, ze moesten lange dagen maken en ze kregen daar minder voor dan het minimumloon. PvdA-senator Han Noten is de man die moet gaan proberen het vertrouwen binnen de FNV te herstellen. Dat vertrouwen is beschadigd door de harde botsing tussen FNV-voorzitter Jongerius en Abfacabo en FNV-bondgenoten over het pensioenakkoord. Han Noten heeft zelf bij de FNV gewerkt. Hij zit sinds 2003 in de Eerste Kamer en is ook burgemeester van Dalfsen. Een nieuwe tegenslag voor bondscoach Bert van Marwijk, het Viges Maduro, is afgehaakt bij het Nederlands voetbalelftal. De speler van Valencia raakt op de training geblesseerd aan zijn enkel. Maduro leek te kunnen rekenen op een basisplaats. Hij wordt vervangen door Feyenoorder Ron Vlaar. Nederland speelt vrijdag tegen Moldavië en volgende week tegen Zweden. Dan het weer vanavond overwegend bewolkt, de minima vannacht rond 12 graden. Morgen bewolkt en kans op wat regen, later op de dag vanuit het westen zon. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op dinsdag er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor knooppunt Hoeverlaken 4 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Wouden 8. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot 3. De ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A12 Utrecht-Arnhem voor Bunnik 5 kilometer. De A15 Europoort richting Rotterdam tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 8. De A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Sliedrecht 5 kilometer. A20 Hoek van Holland Gouda voor Rotterdam Centrum 4. De A27 van Utrecht naar Almere voor Beeldhoven 4 kilometer. De A27 van Utrecht naar Breda voor Lexmond 6 en voor de brug bij Gorkum 3. A28 Utrecht-Zolle voor Leusten 4 kilometer.